Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen. Er zijn officieel nog 30 vermisten. Zo'n 750 mensen raakten gewond. De tsunami trof enkele eilanden en de westkust van Java... en de oostkust van Sumatra. Vooral Java, dat dichter bevolkt is, is zwaar getroffen. De tsunami kwam om half tien s'avonds Indonesische tijd aan land... en de vloedgolf trok volgens getuigen zo'n 15 tot 20 meter het land op. Honderden huizen en een aantal hotels aan het strand zijn beschadigd of weggevaagd. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media veel fans van een band... die een optreden gaf op het strand. Een woordvoerder van de Indonesische rampenbestrijdingsdienst vermoedt dat de tsunami is veroorzaakt door ondergrondse aardverschuivingen na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Het lijkt erop dat er vooraf geen tsunami-waarschuwing is gegeven. De bevolking en de toeristen in de regio wordt nu aangeraden om tot eerste kerstdag van de stranden weg te blijven. De Nederlandse ambassadeur in het land roept toeristen in het getroffen gebied op om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. In geval van nood kunnen ze contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn nog steeds problemen met de Belgische kernreactor Doel 4... net over de grens bij Antwerpen. De problemen zijn zo groot dat de reactor de rest van het jaar uitgeschakeld blijft. De afgelopen maanden was er juist groot onderhoud aan de reactor uitgevoerd... nadat er problemen met het betonnen dak waren ontdekt. De reactor was net weer opgestart, maar moest afgelopen vrijdag alweer worden stilgelegd. Eerder deze week werd bekend dat de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 ook langer uitgeschakeld blijven voor onderhoud. Het weer in de loop van de dag valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur ligt daarbij tussen 8 en 10 graden. Morgen droog en zon, de kerstdagen ook droog, maar wel wat frisser. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM Jazz. Een hele goede morgen, luisteraars. Eh, fijn dat je luistert. Eh, op deze zondagochtend, de zondag voor de kerst. En ook de hele ZFM-studio is in eh, ja, een prachtige kerstfeer omgetoverd. Ik denk dat er al 2 miljoen lichtjes hier branden als ik zo om me heen kijk. Prachtig. Als je vraagt, hebben we een thema? Ja, natuurlijk hebben we een thema. En dat is natuurlijk kerst. Zo vlak voor kerst moet er wat jazzmuziek gedraaid worden... wat met kerst te maken heeft. We begonnen met Artie Shaw, een bekende uh, ja, klarinetspeler, bandleider. Eh, Frost on the Moon heet het nummer. En Snow on the Ground. Nou, dat kun je wel vergeten de komende dagen. Het wordt geen witte kerst. Maar desalniettemin hebben we toch hele mooie kerstmuziek. Er staat van alles op. Het is nou net die muziek die je niet gauw op de radio hoort natuurlijk. Bijzondere dingetjes zitten ertussen. Zoals bijvoorbeeld Claire Thiel. Een eh, Engelse jazzzangeres met een bekend nummertje December. Claire Thiel. to yearning for a Christmas I know with holly and snow, the kind we used to have time ago. December brings back a scene that I remember. The light of Christmas trees and windows at night, so cheerful. fortune may be. Oh, well. Claire uh, ja, een lucratieve eh, zangeres, zou ik maar zeggen. Van haar is bekend dat ze een van de ja, beste plaatcontracten... van de jazzmuzikant in Engeland heeft. Eh, ze maakt niet alleen muziek, ze presenteert het ook. Ze heeft eh, volgens mij jarenlang, ik weet niet of ze het nu nog heeft... een programma over big bands gehad op de BBC. Claire Thiel. Dan kom ik bij een pianist, een jazzpianist, genaamd Eric Reed. Ik zou bijna zeggen, welke jazzmuzikant heeft geen kerstcd gemaakt? Ook Eric Reed heeft in 2003 een kerstcadeautje gemaakt. Merry Magic. En daarvan het nummer eh, de Christmas Blues. Eric Reed. om een hele bekende zangeres heen... die ook een, een, een eh, ja, op een kerst verzameld cd staat. Want daar, barst het van. Er zijn zo ontzettend veel eh, jazz uh, eh, kerstcd'tjes, verzameld jazz. En dit is een kerstcd'tje die heet Jingle Bell Jam Jazz Christmas. Een cd 1994. En daar staat Ella Fitzgerald op met Good Morning Blues. Ik moet hem even opzoeken, maar ik dacht dat ik hem meegenomen had. Ella Fitzgerald, ja. Dan gaan we deze doen. It's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. En dan wel gezongen door Ella Fitzgerald. Het kan toch niet mooier. Eh, ja, in deze tijd heb je het meestal nogal druk. Misschien ben je wel bezig met eh, koken. Misschien ben je wel dingen voor te bereiden. Misschien ben je wel je kamer aan het versieren... met eh, allerlei mooie kerstversieringen. Maar misschien heb je ook al wat geshopt. En Gordon Goodwin, Big Fat Band... heeft ooit de soundtrack geschreven bij een, film... die heet ba Humbug Duck. dat is een Looney Tune Christmas... En daar staat ook een mooi nummertje op. Ik ben een enorme fan van eh, eh, Gordon Goodwin Big Fat Band. Dat, die, dat, is echt een muziekmachine. En ik wil toch één nummertje laten horen. Eh, Attention Holiday Shoppers heet het nummer. Goodwin. Daar komt hij. deze cd gemaakt. Hij heeft talloze cd's gemaakt. Maar hij heeft ook een echte kerstcd gemaakt. Die kwam uit, eh, ik dacht 2016 of zo. Uh, rap This, A Big Fat Christmas. Daar doe ik er ook nog eens van. I Hear the Bells on Christmas Day. Kent nummer ook. Gordon Goodwin, een prachtige band is dat. Eh, fantastisch. Eh, de hoogste tijd voor een zangeres. Het is al wat, eh, weer wat instrumentale nummertjes. Dus we gaan nu naar een ME-man. Christmas Time, kom ze. Oh, ik... ik... We gaan het nog opnieuw proberen. him. December is here, hasn't it been a wonderful year? With all the plans you're making and all the time you're taking, breathe the next turn. ze heeft wel een eh, aparte stem. I may man. Eh, Christmas time. We gaan rustig door, we draaien even kerstmuziek. Bakje koffie erbij. De kerstboom die, waarvan de kaarsjes branden. Dus dat, eh, ja, dat ziet er allemaal goed uit. Eens even kijken, wat gaan we dan draaien? Oh ja, de David Ian had ik klaarstaan. Een Vintage Christmas Trio, 2017 cd'tje. David Ian. Up on the house muziek kan toch eh, ook op, in kerst eh, eigenlijk best leuk zijn. Dit is een redelijk eh, nieuwe cd, 2017. Ik zal even kijken. David Ian piano, John Estes bas, John Hurt op de drums en percussie. Mooie cd. Leuk voor tijdens de maaltijd. Niet te wild. ja, vaak hebben kerstliedjes een bepaald verhaaltje in zich. En ik denk dat het wel leuk is om een paar van die verhaaltjes te gaan draaien. dan heb ik gekozen voor Patty Page, The Little Star... Patty Page had ik ergens neergezet. Eh, ook een cd die in 2016 uitgebracht is met werk van haar. Patty Page, The Little Star. Een klein verhaaltje eh, in de kerst. The Little Star. Once upon a time There was a little star Who couldn't grow No matter how he sitting in his share of dark. A less determined star might have cried. Other stars. that he'd grow bigger soon. One dark night, the word came through of a special job for a star to do. All the rest were out or tired. in the sky. Ja, een verhaaltje van de eh, Patty Page. Het komt van een jazz-cd'tje. Jazzy Christmas uit 2016 staat het op. Eh, nog zo'n verhaaltje. Eens even kijken of ik die zo gauw zie. Een verhaaltje over een, eh, eh, een kerstbel, een kerstklok. kerstklok die niet kan luiden. Herb Albert. jingling on. en het Tijuana broad eh, het, het uit, ik moet even kijken, hoe 1968. Eh, en hoe heette dat cd'tje? Herb Albert Christmas Album. Nou, is niet zo verrassend natuurlijk. Het is eigenlijk een compositie van Burt Bacharach. En je hoort die specifieke Bacharach sound hoor je in dit nummer terug. Nou, tot slot nog één zo'n verhaaltje. Ook oh, een hele bekende. Er staat een mooi filmpje van op eh, YouTube. Als je dat opzoekt. Als je van dennenbomen en sneeuw houdt... moet je zeker naar dit filmpje kijken. En dat wordt gezongen door Ned King Cole. precious gold you see. My little Christmas tree. Promise you will be nobody else's little Christmas tree. I'll make you sparkle, just you wait and see my little Christmas tree. I'll put some tinsel in your hair, and you'll find there's a strange new change that you have never seen. I'll bring my boy a toy, he'll jump for joy to see his bright new queen. With me you will go far. I'll show Saint Nick the tree you really are. And there'll be peace on earth when Daddy lights your star. My little Christmas tree. for three. My little Christmas tree. Ja, net King Cole. Uh, dan een kerstplaats van Gregory Porter. Ja, waarom niet? Iedereen doet het natuurlijk. Uh, Kerkie Porter noemt uh, net King Cole de vader die hij ooit nooit heeft gehad. Porters echte vader was een vluchtige figuur in het leven van de zanger. Een man die zijn gezin uiteindelijk de rug toekeerde. En midden in de jaren zeventig eh, zocht de kleine Gregory dan ook verstrooiing en wijsheid... in de plaatcollectie van zijn moeder, een predikanten. en daar ontdekte hij net King Cole. de legendarische Amerikaanse crooner overleed al in 1965... Ik stelde mij net voor als mijn vader en mijn vriend, vertelde Porter. En zijn muziek was cruciaal voor mij. En heeft me eveneens geholpen bij de dood van mijn moeder. Om dat te verwerken. Ja, daarom heeft hij een eerbetoon aan Netkin King Cole op de plaats gezet. En dat is vorig jaar uitgekomen. En er staat ook één nummertje op wat bij de kerst past. Het is een zoetgevoist The Christmas Song. Met Gregory Porter.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 Although it's been said many times, many ways. been said many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Een zwijmelcd'tje van eh, Gregory Porter. Eh, ja, je kent het wel. Oer-romantische salballades in een symfonische grandeur... ondergedompeld met tranige strijkers ingesmeerd. Eh, zeer geraffineerd geproduceerd. zowel aardig voor uw twaalfjarige nichtje als ooms, tantes en oma's... zullen zwijmelen bij zoveel zoete klanken. Dus dat is de moeite waard. Misschien wel een cadeautje voor onder de kerstboom. En als, je hoorde ook die trompet hierin. En dan denk ik toch ook aan een kerstdeetje van Chad Baker... wat hij lang geleden gemaakt heeft. Dat is dit. Chad Baker, Nobody Know The Trouble I've Seen. Nou, Trouble heeft hij genoeg gehad natuurlijk, Chad. Eh, tijd voor iets Nederlands.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 It'll nearly be like a picture print by Maria. van Veen. Mooi gezongen, jazzy. En dan mag het in dit programma. Nou, de grenzen vervagen wel iets hoor. Eh, Bella, Bella Fleck en de Fleck Tones hebben ooit ook een kerstcd'tje gemaakt. Jingle All The Way. Uh, mooi cd'tje, banjo-speler, de Christmas Song. Tot de klok van 11 uur. geluisterd naar het eerste uur van de CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag door Alco B. En het gaat over kerstmuziek natuurlijk. En de tweede uur, na 11, hoop ik dat je blijft luisteren. Want we gaan rustig door met het draaien van de jazzmuziek... die je anders toch niet zo heel vaak op de radio hoort. Tot naar de klok van 11. stuur jullie allemaal fijne dagen en...